Belgen die worden veroordeeld voor zware misdrijven en een dubbele nationaliteit hebben, kunnen straks hun paspoort kwijtraken. Het Belgische parlement heeft daarover een wet aangenomen. Er zitten wel voorwaarden aan, zo moet het gaan om zware delicten als moord, verkrachting of terrorisme. En ook mag de dader niet langer dan 15 jaar zijn Belgische paspoort hebben. President Trump heeft weer nieuwe importheffingen aangekondigd. Die gaan gelden voor landen die olie aan Cuba verkopen. Trump richt zijn pijlen daarmee vooral op Mexico, dat sinds een paar weken de belangrijkste leverancier van het land is. Cuba haalde ook veel olie uit Venezuela, maar dat is gestopt sinds de Amerikaanse inval in dat land. In New York is een man opgepakt die Luigi Mangione uit de gevangenis probeerde te bevrijden. Hij deed zich voor als FBI-agent om de gevangenis binnen te komen. Ook had hij een pizzasnijder en een barbecuevork bij zich. Luigi Mangione kwam vorig in het nieuws nadat hij de CEO van een zorgverzekeringsmaatschappij doodschoot. Hij riskeert ervoor de doodstraf. Sommige mensen zien Mangione als een volksheld. En Nederland raakt een van hun twee vaste plekken in de Champions League kwijt. Dat komt doordat de Nederlandse clubs niet genoeg punten bij elkaar hebben gespeeld... in de Champions League en de Europa League. Vanavond werden Feyenoord, FC Utrecht en Go Eagles uitgeschakeld in de Europa League. Gisteren gebeurde hetzelfde met PSV en Ajax in de Champions League. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in het noorden valt nog wat sneeuw. De temperatuur ligt rond of iets onder nul. Overdag begint met mist, later breekt de zon door. Het wordt 1 graad in het noorden tot 7 in het zuiden. En dit was het ANP-nieuws. your not. Zonder hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Door ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij, tot het eind van mij. Q Music. Q Music. Q sounds better with you. Better with you. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens. Don't leave me to the Amerikaanse Senaat is het eens geworden over een groot deel van de begroting. Daarmee is een grootschalige shutdown van de overheid waarschijnlijk van de baan. Het budget voor binnenlandse veiligheid, waar bijvoorbeeld ook ICE onder valt, zit niet bij dat pakket. De begroting moet er voor het weekend doorheen zijn om een shutdown te voorkomen, maar het Huis van Afgevaardigden komt maandag pas weer bij elkaar. De politie mocht de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal niet arresteren, zegt het OM. Hij wilde een paar weken geleden een dienst houden in Tilburg, maar daar had hij geen vergunning voor gekregen. Toen hij op straat verder ging, werd hij opgepakt. De wal is omstreden. Zo beweert hij dat hij door te bidden